De vier worden verdacht van betrokkenheid bij het vervoer van de boekraket die vlucht MH17 neerhaalde. Het proces wordt gehouden in het justitieel complex bij Schiphol complex is speciaal ingericht om alle partijen, de nabestaanden en de pers te ontvangen. Op de eerste dag van de zitting zullen vooral veel inventariserende vragen aan de orde komen. Het proces gaat waarschijnlijk jaren duren. Het coronavirus is ook in Albanië opgedoken. Bij een vader en zijn zoon is het virus geconstateerd nadat ze waren teruggekomen uit Italië. Volgens de autoriteiten gaat het naar omstandigheden goed met de twee en zijn ze in quarantaine geplaatst. Albanië was een van de laatste Europese landen waar het virus nog niet was geconstateerd. Ondertussen zit in de VS senator en oud-presidentskandidaat Ted Cruz thuis in quarantaine. Dat is gebeurd nadat hij op een conferentie handen had geschud met een bezoeker... die later besmet bleek te zijn met het coronavirus. Het tennistoernooi van Indian Wells is door de organisatie afgelast. In de regio in de Amerikaanse staat Californië, waar Indian Wells ligt... is de noodtoestand uitgeroepen wegens corona. In China is afgelopen dag bij 40 mensen het virus vastgesteld. Zaterdag waren het er nog 44. Ook het aantal doden op één dag daalde, 22 tegenover 27 een dag ervoor. In Rotterdam-West heeft gisteravond een grote brand gewoed in een snackbar. In totaal zijn 16 panden met erin meerdere woningen ontruimd. Zeker 50 mensen werden opgevangen in een sportcentrum. De meeste konden in de loop van de nacht weer naar huis. De panden naast de snackbar en de etages erboven hebben veel rook- en waterschade opgelopen.